In Heemskerk zijn daarom onlangs al camera's geplaatst... en ook in Beverwijk komt er nu camera-toezicht. Op sommige andere begraafplaatsen in het land hangen al sinds een paar jaar camera's... zoals in Tiel en Den Haag. In Hoensbroek, waar vorig jaar veel vernielingen waren, is gekozen voor extra surveillances, omdat camera's ten koste zouden gaan van de intimiteit. Een Syrische asielzoeker is in Oostenrijk veroordeeld tot levenslang. Hij heeft zeker twintig gewonde en weerloze militairen van het Syrische leger vermoord, zo oordeelt de rechter. De man van 27 maakte deel uit van het Vrije Syrische leger dat strijdt tegen het bewind van president Assad. Hij werd opgepakt toen hij tegen een andere asielzoeker opschepte over wat hij had gedaan in de buurt van de stad Homs. Zijn advocaat tekent beroep aan. Hij vindt dat de woorden van de Syrische asielzoeker onjuist zijn vertaald. De organisatie Journalisten zonder Grenzen eist van Turkije de onmiddellijke vrijlating van de Franse fotojournalist Mathias Depardon. Die werd drie dagen geleden aangehouden op beschuldiging van het maken van propaganda voor een terroristische beweging. Hij was bezig met een reportage over de rivieren uit Fraat en Tigris voor National Geographic. Er zijn aanwijzingen dat hij wordt uitgewezen. Zo'n 500 omwonenden en ex-werknemers van het chemiebedrijf Gemoers bereiden een schadeclaim voor. Ze willen 50 miljoen euro van het bedrijf omdat ze jarenlang zijn blootgesteld aan giftige stoffen. Volgens hun advocaat heeft een aantal mensen gezondheidsklachten en immateriële schade opgelopen. Gemoers maakte onder meer de anti-aanbaklaag Teflon. Daarbij werd de chemische stof C8 gebruikt. Die is volgens toxicologen gevaarlijk voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en de temperatuur loopt op tot 18 tot 22 graden. In de loop van de dag trekt er vanuit het zuiden bewolking over het land en vallen er buien.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 Kunnen in ieder geval om half zes kan u het weer verwachten voor het komend weekend. En toch nog heel veel nieuws voor Zandvoort en de directe omgeving. En alles omlijst met toch lekkere muziek die ik zelf heb uitgezocht. Ja, normaal doe ik Roland het, maar nu doe ik het. Ik wens u heel veel plezier. of the Queen of the Dutch mountains. fell on the ground and it's rolling away like a trail. mountain mountains, mountains, mountains, buildings, buildings. buildings. Op ZFM wordt iedere ouwe ouwe platina. crystal clear ocean to ride on the crest of a wild raging storm. To work in the service of life and the living, in search of the answers to questions unknown. To be part of the movement, part of the growing, part of beginning to understand op zoek met Botje Bij. Botje Bij is een schattig robotje, maar hij moet eerst geprogrammeerd worden om zijn weg te vinden in het bos. Botje Bij gaat op zoek naar Gruvalo, de Gruvalo. Wat is dat voor beest? Dat weet alleen Muis. Kom je ook Botje, Botje Bij helpen op vrijdag 26 mei van half zes tot vijf in de bibliotheek Zandvoort. Kinderen van 4 tot 7 leren op speelse wijze programmeerlogica. De toegang is gratis maar meld je snel aan via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl... want er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Some say love. voering van de Roos door Bert Witter. We, kijken, we gaan eventjes door met een nieuw, nee, of in ieder geval niet nieuw... maar met een Nederlands plaatje. En van Nick en Simon, kijk omhoog. Love me tender, love me sweet. Dat is dus de verkeerde, maar we gaan, gaan we straks draaien. We gaan eerst even naar Elvis luisteren dan. You have made my life And I love you so Love me tender Love me true All my dreams fulfill For my darling I love you And love me tender, love me long. Take me to your heart. For it's there that I belong and will never part. Love me love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear I'll be yours through all the years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling And I always will. Ja, wie wil dat niet, hè? Love Me Tender. De Jutters Kofferbarkmarkt, die is 14 mei... en dan bent u weer van harte welkom om spulletjes kopen aan te bieden. Of te verkopen. Op, al vijf jaar blijkt de Jutter Kofferbarkmarkten in Zandvoort een groot succes te zijn. Het is een echt gezellig evenement met vele terugkerende standhouders en gasten geworden. Ook toeristen weten inmiddels de weg te vinden. De Jutters kofferbakmarkten werden vorig jaar druk bezocht. Ook dit jaar zijn er weer plaatsenhuur voor 15 euro, exclusief een borg van 10 euro. Aanmelden kan via kofferbakmarktzandvoort.gmail.com De Jutters kofferbakmarkt is van 10 tot 4 uur middags op het Gasthuisplein in Zandvoort. Telefoonnummer 06 194 27 070 en de website is www.onair-evens.nl Na een lange val klim jij naar een antwoord, laat het los, hou je vast aan mij. kledingactie. Helpt u weer mee? Wilt u uw kasten nakijken naar goede, nog draagbare kleding... schoeisel en huishoudtextiel? Want op 12 en 13 mei vindt weer de halfjaarlijkse kledingsinzameling plaats... van Sems Kledingsactie. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van ontwikkelingsorganisatie... Cordet Mensen in Noord, in Nood. Wilt u SVP de kleding in stevige gesloten plastic zakken aanbieden? U kunt de zakken brengen naar Halhuis in de Duinen en Huis in het Kostverloren Verloren op vrijdag 12 mei om 6 uur.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 Yes, I love you. Oh, I love you. Gazing at people, some hand in hand defend just what you of had je winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Er waren vandaag flinke perioden met zon. Later vanmiddag nam de bewolking toe en aan het einde van de middag ook de kans op een enkele regen- of onweersbui. De wind waaide matig uit het zuidoosten en de temperatuur was duidelijk hoger dan dat we de laatste tijd gewend zijn. En er steeg naar 20 of 21 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en komt het tot enkele buien. En bij de buien is vanavond nog een kans op onweer. De wind waait naar het zuid en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen schijnt geregeld de zon, maar het komt ook tot buien. En vooral later op de dag kan het daarbij weer tot onweer komen. De zuid- tot zuidwestenwind waait onverwegend matig... en de temperatuur stijgt naar ongeveer 18 graden. Na morgen is het licht wisselvallig met, licht, met flink wat zon... maar soms ook een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt afhankelijk rond de 18 graden later...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 En wie jarig is, is trakteerd. Centerpark Zandvoort organiseert daarom op zondag 14 mei... een open dag voor iedereen die benieuwd, is... naar wat er achter de schermen van Centerparks gebeurt. Ook komen bezoekers alles te weten over wat er te beleven is in het park... en kunnen zij allerlei activiteiten deelnemen. Van trampolinespringen tot schminken... Eh, Centerparks Zandvoort opent 14 mei tussen 11 uur en 5 uur de deuren. broken hearted people living in the world agree there will be an answer, let it be. For though they may Pride at the Beach staat in de stijgers. Zandvoort bleef deze zomer een primeur. De Amsterdam Pride komt naar Zandvoort met Pride on the Beach. De van oudsher bekende Gay Pride heeft een naamsverandering ondergaan. Dit omdat het feest breder is dan alleen maar homo's. Ook andere groepen worden erbij betrokken. De Pride at the Beach is onderdeel van de Amsterdam Pride. Die vanaf 29 juli gedurende 10 dagen wordt gehouden. Met als hoogtepunt op zaterdag in Amsterdam de Kanaal Pride. Dat de Pride in Zandvoort doorgaat staat vast.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 Vrijdag 9 juni is er weer een verwendag voor ex-kankerpatiënten. De deelname is gratis. Aanmelden kan vanaf nu. Al jaren organiseert ook Zandvoort een verwendag voor ex-kankerpatiënten. En ook dit jaar belooft het weer een fijne dag te worden. Een dag om heerlijk te ontspannen en te genieten. Om 10 uur worden de deelnemers ontvangen met een kopje koffie of thee en wat lekkers. Daarna starten de diverse activiteiten waaronder handsmassage, stoelmassage, health touch, tai chi voetmassage, reiki enzovoort. Dikke dames schilderen en segway rijden. En om kwart over twee is de verwendag weer voorbij... en kan iedereen met een tevreden gevoel naar huis. Tussendoor wordt er een lekkere lunch geserveerd. Het inschrijfformulier kunt u ophalen bij de balie van Pluspunt... Vlemingstraat nummer 55 in Zandvoort-Noord... of downloaden via de website www.ookzandvoort.nl. Voor meer informatie, Jolanda Meijer, Jolanda@ plus.zandvoort.nl en het telefoonnummer is 023 5740 330.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 Ballot. I'd get down on my knees for you. Ja, het programma is te einde. Het is iets anders geworden dan dat ik verwacht had. Doordat we geen internet hebben. Maar toch ook wel weer leuk om weer cd'tjes te draaien. Ja, dan kan het wel eens misgaan. Dat gebeurde ook één keer. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Als het maar gezellig is. Ik hoop dat u genoten hebt van mijn eh, muziek van de cd. En toch wat informatie.